Dik de Hark met het NOS Journaal. Het Nederlandse berging Smit is druk bezig met de voorbereidingen om de stookolie uit het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia te pompen. Naast het schip is onder meer een drijvend platform geplaatst. Smit hoopt dat het zaterdag met het wegpompen van de stookolie kan beginnen. Een halve week geleden raakte het cruiseschip bij het eiland Giglio een rots en kapseisde. Inmiddels staat het dodental op 15 en er worden nog 17 mensen vermist. Het Openbaar Ministerie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden vanwege de ontploffing van een caisson op het strand van bij Rittem in Zeeland. De enorme explosie in september vorig jaar liet een krater van drie meter breed achter in het zand. De nieuwe verdachten zijn een man uit Zouterlanden en een man uit Hilversum. Hun huizen zijn doorzocht. Eerder werden al drie verdachten aangehouden. Volgens het OM is er op dit moment geen verband tussen hen en de mannen die vandaag zijn opgepakt. Het Smallewegvirus, dat leidt tot misvormde en dode dieren is nu ook aangetroffen op schapenboerderijen in Groot-Brittannië. De Britse Dierengezondheidsdienst heeft bevestigd dat het virus is gevonden op vier boerderijen in het oosten van het land. Het smallewegvirus wordt verspreid via muggen en aangenomen wordt dat de insecten het kanaal zijn overgewaaid. In Nederland zijn 76 bedrijven met het virus besmet. Gisteren werd bekend dat voor het eerst ook Nederlandse kalveren ermee zijn besmet. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw dienstwapen voor de politie moet over. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat was aangespannen door twee wapenfabrikanten. Minister Opstelte koos vorig jaar voor fabrikant Sik Sauer, maar dat ging niet door omdat er technische problemen met het wapen waren. Opstelte koos toen voor Heckler en Koch, de nummer twee uit, het aanbesteding, uit de aanbestedingsprocedure. Maar twee andere fabrikanten vonden dat de procedure moest worden overgedaan en hebben nu dus, eigenlijk, hebben nu dus gelijk gekregen. Het weer dan nog in het noorden hier en daar een bui. In het oosten zon, maar vanuit het westen toenemende bewolking. Maximum temperatuur vanmiddag een graad of 7. Morgen eerst bewolkt en van tijd tot tijd lichte regen. Maxima rond een graad of 6. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.